De lijst die bestaat uit 40 platen, 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door Caro Elmerat en Night Like This na 14 weken en Alexander Burke met Bad Boys na 15 weken had zij het ook weer voorgezien. Christina Aguilera is niet haarzelf en is wel de snelste stijger. Not Myself Tonight gaat namelijk 9 plaatsen omhoog. IAS met replay zakt erachter en is daarmee de snelste daler van allemaal. Goed nieuws voor IAS dan weer met 17 weken hitlijst notatie. Staat hij wel weer het langst genoteerd in de lijst. Hij komt er wel zo meteen dus al aan. Acht plaatsen verlies van 29 zakt het naar 37. Daartussen zit nog één nieuw binnenkomen. En onderaan de lijst Jamie Collum.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 Ik heb nog genoeg goede muziek voor je klaarstaan. Het zijn de 40 beste platen van Europa die je hoort hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier voorbij komen. We gaan meteen naar de eerste nieuwe binnenkomen alweer van deze week. Die vinden we in handen van de bekende man Bob Sinclair kennen hem natuurlijk van zijn hitsingle die hij scoorde in 2005. Eh, Love Generation stond toen maar liefst 25 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Met opvolgers als eh, World Hold On, Rock This Party en recent ook nog de La La Song is hij echt geen eendagsvlieg gebleken. In opkomende album Meet eh, Made in Jamaica combineert de Franse DJ Reggae met dance. De eerste single I Wanna laat zien dat deze twee muziekstijlen erg goed bij elkaar kunnen passen. De nummers en de raps van Shaggy Toren. En deze Jamaican die is dan weer bekend van de hits eh, It Wasn't Me. En natuurlijk Angel. En daarnaast is ook het duo eh, Sahara ingeschakeld voor de vocalen. Het totaalplaatje zorgt weer voor een heerlijk zomersnummertje uit, eh, uit de hoed van Bob Sinclair en Sahara dus. Bob Sinclair gaat het gevecht aan met Stromae. De vraag is natuurlijk, wat van deze twee wordt de grote zomerhit van 2010? Bob Sinclair opnieuw binnen op nummer 39. The loveless Sahara. Ladies, let's make love on the dance floor.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 Ik heb het dan over IAS met eh, replay. Vorige week stond hij nog wel op 29 eh, deze week. De snelste zakken naar 37. Op 38 deze week Timbaland, If We Ever Meet Again. En op 39 hoor je de nieuwe zomerhit van Bob Sinclair en Shahara I Wanna. Vorige week was ik even een eh, weekendje ertussen uitgeglipt. Maries Mulder nam toen de hitlijst van Europa van mij over. Waarvoor nogmaals dank. En toen kwam onder aan de lijst Taya Cruz en Kesha binnen met hun Dirty Pictures. En in één week tijd gaan ze van nummer 40 naar 34. I could dream of ways to see you. I could close my eyes to dream. I could fantasize about you. Tell the world what I believe. Klik klik Snap. Op nummer 34 deze week Taya Cruz samen met Kesha. En eh, dat was natuurlijk Dirty Picture. Vorige week dus een nieuw binnen. Onderaan de lijst van Europa deze week omhoog naar 34. Vorige maand werd deze Amerikaanse popster, of eh, popzangeres moet ik zeggen, alweer 24. Ze heeft al met eh, drie singles in de EBD gestaan. En net hoorde je er ook al met Taya Cruz aan Dirty Picture. Kesha Sebert, oftewel Kesha. Your Love Is My Drug is haar nieuwe single en staat weer bol van de electropop. Een ijzersterke beat ook nog eens die er lekker tussendoor zit. De tekst is gebaseerd op de relatie die eh, Kesha heeft gehad, nog voordat haar debuutalbum Animal werd uitgebracht. Wish Your Love Is My Drug al even in de Amerikaanse hitlijsten te komen. Dat is toch wel erg knap om eh, met een single al eh, flink in de hitlijsten te komen, terwijl het hele album nog niet eh, bekend is. Nu is het album ondertussen uit en is de plaat ook in Europa bekend aan het worden. Kesha op nummer 33, Your Love Is My Drug. Yeah. I like your beard. Owl City hoorde je Umbrella Beach. Vorige week kwamen ze weer op nummer 36. Deze week gaan ze omhoog naar nummer 31. Dus is weer tijd voor een stukje overzicht op nummer 40. Jamie Collum, Don't Stop the Music. Drie plaatsen verliezen zijn 14e week alweer. Bob Sinclair en Sahara, I Wanna, nieuw win op nummer 39. Timbaland, If We Ever Meet Again. 14 weken lang nu in de lijst van Europa alweer. 35 vorige week, nu op 38. Hier is een replay, 17 weken in de lijst. Van 29 zak het naar 37. Robbie Williams, Morning Sun. 13 weken in de lijst, van 34 zak het naar 36. En 5 plaatsen verlies in de 14e week. Owl City, Final Twilight. Taylor Cruz en Kesha, Dirty Picture gaan 6 plaatsen mogen in de tweede week alweer. En Kesha, You Love Is My Drug komt deze week nieuw binnen op nummer 33. Nummer 32 is uh, eh, 6 plaatsen verlies voor James Morrison. Get To You zakt in de 11e week van 26 dus naar 32. Owl City met Umbrella Bitch gaat van 36 eh, omhoog naar 31. En dat alles alweer in hun tweede week hit notering. Nummer 30, die slaan we over, is Melanie Fiona. It Kills Me zakt vijf plaatsen naar beneden in de 15e week alweer. En op nummer 29 eh, komen de dame tegen die vorige week ook nieuw binnenkwam in de lijst van Europa. Christina Aguilera. Vorige week deed ze dat op nummer 38.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 En uit die bewolking viel afgelopen nacht en vanochtend ook nog eh, wat regen. Inmiddels is het droog en ik kan je verklappen, in de regio blijft het vandaag ook de rest van de dag droog. Vooral vanmiddag schijnt erbij ook nog eens flink de zon. De temperatuur die gisteren steeg naar ruim 24 graden blijft vanmiddag eh, steken bij maximaal 15 graden. Er waait een matige en een aan zee zelfs vrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en het koelt af naar ongeveer 8 graden. De wind waait uit zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Morgen is het weer wisselend bewolkt en vooral in de middag valt er een enkel buitje. Mogelijk met onweer. En de zuidwestenwind die waait eh, overwegend matig. Temperatuur stijgt naar een maximaal 14 graden. Zaterdagavond en eh, zondagnacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui. En de wind die draait naar het noordoosten en is overwegend matig van kracht. Temperatuur daalt in de nacht naar ongeveer 6 graden. Zondag heeft de wolking ook weer de overhand en vooral in de middag valt er dan een buitje. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een eh, maximum van 12 eh, graden.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 En jij bent erbij. mee is de baseball's Umbrella. Op nummer 30 in de 15e week. Vijf plaatsen verlies voor eh, Melanie Fiona. It Killed Me. Nummer 29, Christina Aguilera. Not Myself Tonight. Van 38 omhoog naar 29. Dat alles in haar tweede week pas. En Keesha met bla bla bla bla. Die eh, zakt langzaamaan maar verder weg. 12 weken in de lijst. Van 24 zakken naar 28. Ias met solo in zijn derde week van 33 naar 27. Taylor Swift, Today Was a Fair 13 weken in de lijst van 21, zak ze naar 26. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over, 11 weken in de lijst, 18 eh, vorige week, deze week zakken naar 25. Ook verlies voor David Guetta, Memories, 11 weken in de lijst van 19, zakken naar 24. En Rio, One Heart, in zijn eh, tweede week van 31 naar 23. Joe Mayer, Heartbreak Warfare, 9 weken in de lijst van 16 zakken naar 22. En de Baseballs Umbrella, 4 weken in de lijst van 28 gaan ze deze week naar nummer 21 omhoog. Hadden we net op 29, 39 eh, Bob Sinclair en Sahara Awana, die eh, een van de grote kanshebbers is om de zomerrit te scoren.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 When I pass your road, I can help rewind. What is wrong with me? All that I wanna be is through with you. And I know that deep down I'm calling down on you, on you on you. week in handen van Pixielot Gravity. 10 weken staat ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 15, deze week zak het naar nummer 19. Daarvoor uh, Stromae, Allora Derde week dat hij in de lijst van Europa staat. Van 27 omhoog naar nummer 20. En tot aan het nieuws van 4 uur hebben we nog voor je klaarstaan Sherlock Hall met Parachute. Ze staat ondertussen alweer 4 weken lang in de lijst van Europa. Van 22 gaat ze deze, omhoog, eh, deze week omhoog naar nummer 18.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 Het is stilgelegd vanwege de grote koninginnedagdrukte. Er lopen mensen op het spoor. Treinreizigers die naar het centrum van Amsterdam willen... wordt aangeraden om uit te stappen op stations Sloterdijk, Muiderpoort of Amstel. De Koninginnedagfeesten zijn over het algemeen wat later op gang gekomen dan verwacht... en dat komt waarschijnlijk door het slechte weer van vanochtend maar inmiddels is het op veel plaatsen druk. Zo staan er bij het muziekpodium op het Museumplein in Amsterdam zo'n 90.000 mensen. De koninklijke familie vierde vanmorgen Koninginnedag in Zeeland, eerst in Wemeldingen en later in Middelburg.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 De olievlek in de Golf van Mexico is in een paar dagen tijd drie keer zo groot geworden. Donderdag was zo'n 3000 vierkante kilometer zee met olie bedekt. Inmiddels is dat bijna 10.000 vierkante kilometer. Door het slechte weer is het nog steeds moeilijk om olie op te ruimen. De olie is al aangespoeld in Louisiana en bedreigt verder de kust van de staten Mississippi, Alabama en Florida. In Amerika is er steeds meer kritiek op het Britse olieconcern BP dat te weinig zou doen om het olielek te dichten. Ook president Obama wil dat BP meer inzet toont. Hij noemde BP verantwoordelijk voor de vervuiling en de kosten van de schoonmaakoperatie. Het bedrijf heeft al de eerste dagvaardingen binnen van gedupeerde Amerikaanse vissers. Obama gaat morgen zelf naar de Golf van Mexico om de situatie te bekijken. In het zuiden van Zweden is vorige week een Nederlandse melkveehouder mishandeld. Vijf gemaskerde mannen overvielen de man van 43 s'avonds op zijn bedrijf in de provincie Skåne. Hij raakte licht gewond. Zijn vrouw was kort daarvoor telefonisch bedreigd, waarbij de anonieme beller zich onvriendelijk uitliet over buitenlanders. Dat gebeurde enkele dagen nadat de vrouw als eerste buitenlandse was gekozen in het bestuur van de regionale zuivelcoöperatie. Als gevolg van de mishandeling heeft de vrouw zich teruggetrokken. In Duitsland is voetbalclub Bayern München zo goed als zeker van de nationale titel. De enige overgebleven concurrent, Schalke 04, verloor vandaag thuis met 2-0 van Werder Bremen. Terwijl Bayern zelf won van VfL eh, Bochum met 3-1. Bayern heeft met nog één wedstrijd te gaan drie punten voorsprong op Schalke. Bovendien heeft de ploeg van trainer Louis van Gaal een beter doelsaldo van plus 17 ten opzichte van Schalke. Het weer overwegend droog en opklaringen. Morgen zwaar bewolkt en vanuit het zuiden regen. Het wordt 9 graden aan zee en 13 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij